Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de rellen gisteren in Barcelona zijn zeker 15 betogers opgepakt. Voor de vijfde dag op rij was er protest in de stad. De demonstranten zijn woedend over de veroordeling van negen Catalaanse separatistenleiders afgelopen maandag. Ongeveer een half miljoen mensen was op de been gisteren. Veel van hen waren wandelend via de snelweg naar de Catalaanse stad gekomen. Op sommige plaatsen liep het protest dus uit op rellen. Vuilcontainers werden in brand gestoken en agenten werden bekogeld. In de Chileense hoofdstad Santiago hebben demonstrerende scholieren de metro platgelegd. Ze protesteren al de hele week tegen de prijsverhoging van zo'n 4% op een kaartje. En gisteren drongen ze zonder te betalen de metro binnen, zetten stations onder water en richtten vernielingen aan. En door de actie van de scholieren konden de metro's niet verder rijden en kwamen honderdduizenden forenzen in de avondspits vast te zitten. Nou, ook buiten de metrostations liep het uit de hand. Agenten werden bekogeld en een bus ging in vlammen op. De Mexicaanse president López Obrador staat volledig achter het besluit van zijn veiligheidstroepen. Die lieten een zoon van drugsbaas El Chapo weer vrij... nadat ze onder vuur werden genomen door bendeleden. Zeker acht mensen kwamen om het leven. En door de zoon vrij te laten zijn mensenlevens gespaard, zegt de Mexicaanse president. En het Britse lagerhuis stemt vanmiddag over de Brexit-deal van premier Boris Johnson met de Europese Unie. Nou, als het parlement voor de deal stemt, kan het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU vertrekken. Nou, als de deal wordt weggestemd, zijn er verschillende scenario's mogelijk, waaronder een no-deal Brexit of nieuwe verkiezingen. De Noord-Ierse gedoogpartner van Johnson, de DUP, heeft al gezegd tegen te zullen stemmen. En de pers in Groot-Brittannië heeft het vandaag over Super Saturday. Het weer nog. Het wordt een grijze dag met op veel plaatsen enige tijd regen of motregen.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 Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, ik ben ambassadeur geworden van Nacht voor de Nacht, omdat ik uh, denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan bij, eh, bij het belang van duisternis. Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht.